Hij doet die uitspraken op de dag dat de AIVD met zijn jaarverslag komt. Daarin staat dat Rusland zich agressiever is gaan gedragen richting Europese landen. De geheime dienst zag eerder al dat bijvoorbeeld verkiezingen werden beïnvloed. Maar ze gaan steeds verder. Ze hebben aan sabotage gedaan. En soms is dat malware in systemen te brengen om die later te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij een conflict. Maar nu ook openlijk eh, met aanslagen in zeven landen is dit ook geconstateerd. Er staat in het midden van ons jaarverslag een foto. Dat lijkt lijkt Oekraïne, maar het is Warschau. Een grote brand is aangericht in een eh, groot winkelcentrum. Allemaal gericht op het zaaien van tweespalt en het eh, raken van landen die ondersteuning bieden aan Oekraïne. Een Rotterdammer van 22 is opgepakt omdat hij een gezin op straat mishandeld zou hebben. Het gezin was twee weken geleden onderweg op de fiets toen ze werden afgesneden door een jongen op een fatbike. De vader sprak die jongen aan op zijn gedrag. Even verderop werd het gezin ernstig mishandeld door een groep van vier of vijf mannen. Twee slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Israël geeft toe dat het leger vorige maand een medewerker van de Verenigde Naties heeft gedood in Gaza. Tot nu toe had Israël steeds ontkend dat ze achter de beschieting van een VN-gebouw zaten. Nu erkennen ze dat dat, al zeggen ze dat de militairen niet wisten dat het een gebouw van de VN was. Volgens het Israëlische leger dachten ze dat er vijanden in het pand waren, maar daarvoor geven ze geen bewijs. En de Vlaamse acteur die Kabouter Lui speelde in de kinderserie Kabouter Plop is overleden. Chris Kouwenberg speelde Lui vanaf het begin van de serie in 1997. Zijn personage had meestal niet zo'n zin in dingen. Spelletjes spelen, ik word daar zo moe van, van spelletjes spelen. Jij wordt zeker overal moe van. Ja, ik word overal moe van. Behalve van slapen. Chris Kouwenberg stopte met de rol in 2014... omdat er toen keel- en lymfeklierkanker bij hem werd vastgesteld. Hij is daar later van genezen. Waaraan hij is overleden weten we niet.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 In Noord-Holland is het vooral druk bij Amsterdam. Op eh, de A5 eh, van Hoofddorp naar Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de A10. De A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en knooppunt Velzen doe je er 20 minuten langer over. En op eh, de ringweg van Amsterdam de A10 Zuid richting de A10 Noord. Tussen knooppunt Amstel en de afrit Noord een half uur extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. N202 van Amsterdam naar Muiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 4 eh, kilometer.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 waar onrust was over asielzoekerscentra. In een Kamerdebat kreeg Faber kritiek van oppositiepartijen... en coalitiegenoot VVD. Die vinden dat de minister zelf aan de bevolking moet uitleggen... waarom AZC's nodig zijn. Het aantal meldingen van discriminatie blijft stijgen voor het vijfde jaar op rij. Bij het landelijk meldpunt kwamen vorig jaar bijna 15.000 meldingen binnen. En dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Het weer vanavond langzaamaan weer droog. Morgen start dan eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het 12 tot 17 graden.